oké, kom aan, had de lampjes gewoon op mijn schijn. Ik begin te rappen, mijn adrenaline is aan het lopen, ik ga van rijmen. Mensen doen niet wat ik zeg, mijn naam is zelfs niet de eenvoudige. Als u mij moments weten, krijg je geen melding van hem. Graag rappen als pom, ik ben niet aan het praten, ik ben een red, een moordenaar, schaduw. schift dan zoals Viper TV, ik hard gespuwde vlammen en brand als een draak. Op dit ogenblik voel ik alsof over een hoge raad zijn. Moet mijn meester, meester Confucius Holding. Ja, ik ben een nieuwe stuntlie brandend in de vlammen. Niemand de brandweerman, zei die had het zoveel samen altijd graag mijn Stel is dat en stel is groen. Ik ben de meest vers op deze straat. Ik we hangen het op deze beat en je weet, dat is niet een prestatie. Ik ken mijn homies vuren van deze straat ik ben al in bestaan aan de branden. Vraag is goed, ik ga dubbel neer op elk, ik pak de chapot, ik ga naar de hemel. Ik kan geen gezichten zien, mijn naam is moedig, ik blijf trouwen, mijn spel, wel mijn schandaal en ik ga slapen op wielste nacht. Zo ziek was ik bang om mezelf te vangen. U zei dat uw boot is gemist. Don't worry, worse dingen gebeuren op zee. Niggers kampen bij in bloei. Maar de priemgetallen zijn niet deelbaar onreinigde. Ik ben de X-factor in dit spel. Ik ben dus de factor die is onzichtbaar. Onzichtbaar. Vriezen van hem niggers zoals bijvoorbeeld de dessert. Boter ook de microfoon zo hard als het gaat om te kwetsen. In de ingebouwde indringen alert. Maar comedieclubs zoals Finups en Furp. Rijden door de straten. waar raken de stoepland nigger. Of vast wanneer ik klim gekozen om te vernietigen. Zoals ik liet een dubbeltje in. Ik liet de staten in brand gaan. Jullie door de straten in band. Vlammen gaan hoger, we gaan blijven kijken. Making niggas transpireren. Dan ga ik met deze vlammen die verbranden. Iemand zei beter bij naar de brandweer. Want ik ben in de leiding, oh ja, ik ben aan het winnen. Zend de TV terug naar losers.com. Start vanaf het begin. En ik doodde nu rap. Goed geluk aan eh, hen in hun gebouwd. Iemand laat mijn rap een graf graven, want ik doodde alleen pak een microfoon en doe wat ik moet doen door de wielen stoppen en te chatten. Maar ik ben gewoon aan het passeren, vijf minuten in het spel. Ik word de leider van een nieuw bedrijf, doe wat ik doe, ik krijg er zwaar op een miljoen. Ik loop gewoon in de kamer en ook de hele gebouw. Wacht, wat was dat? Oh ja, dat is me dat u voelt. U sloeg u zo hard, je hoofd raakt in de zwaai. Het voor de grote zwakdeel die u weet dat voor de ghetto verse bende wie uit de ghetto. Wie zijn ze? Deze verse kinderen zijn uit de ghetto. Ik sta niet in bad en draag de vak al. Nam de weg aan rijkdom gewoon om het draag bij je veranda. Je doet manier in mijn stijl Swinging freestyle snoeharde geluiden sneller dan een weliswaar van de snelheid.